Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Gazastrook zijn opnieuw veel doden gevallen bij het uitdelen van voedsel. Volgens de lokale autoriteiten, geleid door Hamas... kwamen zeker 29 mensen die op hulp stonden te wachten... om het leven door Israëlische aanvallen. Het gebeurde op twee plaatsen. Op de ene plek zouden wachtende slachtoffer zijn geworden... van een Israëlische luchtaanval. Op de andere plek van beschietingen. Israël spreekt van onjuiste berichten en zegt dat de hulpverlening in de Gazastrook geen doelwit is. Twee weken geleden vielen volgens Palestijnse bronnen 100 doden bij het uitdelen van voedsel. Daarover zegt Israël dat veel mensen elkaar hebben vertrapt en doodgedrukt. Ruim de helft van alle werkende Nederlanders werkt gedeeltelijk thuis, blijkt uit cijfers van het CBS. Het gaat om 5,1 miljoen mensen. Dat is zelfs iets meer dan in 2021 tijdens corona. Er zijn vooral meer mensen die soms thuis werken. Het aantal dat dat meestal doet is sinds corona afgenomen. Gemiddeld gaat het om bijna twee dagen per week. Thuiswerken gebeurt het meest in de ICT, namelijk door 90% van de medewerkers. Transport en logistiek scoort het laagst met maar 5%. Nederland heeft relatief de meeste thuiswerkers van Europa... maar in Zweden, Finland en Luxemburg zijn er wel meer mensen die dat meestal doen. Bibliotheken in 163 gemeenten krijgen subsidie om nieuwe vestigingen te openen en de bestaande vestigingen te verbeteren. Het gaat om grote gemeenten zoals Leeuwarden en Breda en kleinere gemeenten zoals Echtzusteren en Lopik. Door een wijziging in de bibliotheekwet zijn gemeenten vanaf 2026 verplicht om inwoners toegang te geven tot een volwaardige bibliotheek binnen redelijke afstand.